Drie uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Tijdens de eerste herfststorm dit jaar zijn enkele mensen gewond geraakt... door omgewaaide bomen en weggewaaide takken. In Amstelveen raakte een bestuurder bekneld... nadat een boom op zijn auto was gevallen. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Ook in andere plaatsen kwamen bomen op auto's terecht. Ook zijn er berichten van afgewaaide takken, weggewaaide dekzeilen... en andere rommel op de weg. De NS heeft op sommige trajecten minder treinen laten rijden, onder meer vanwege bomen op de rails. in Brabant, Limburg en Friesland blijven alle bruggen over de kanalen dicht. Op Schiphol zijn vluchten vertraagd of geannuleerd. Aanhangers van Ajax mogen zondag demonstreren in Den Haag. De gemeente heeft daar toestemming voor gegeven. Tijdens de bekerwedstrijd Scheveningen-Ajax, die in het stadion van ADO Den Haag wordt gespeeld, zijn de fans niet welkom in het uitvak. Ze zijn het daar niet mee eens en gaan actie voeren. Aanhangers van Ajax zijn al sinds 2006 niet meer welkom in het stadion van ADO Den Haag. Toen werd het supportershome van ADO bestormd door Ajax-hooligans. Europese commissievoorzitter Juncker zegt dat er een Europese minister van Financiën moet komen. Een van de eurocommissarissen zal die functie bekleden, zei Juncker in de Europese troonrede. Met zo'n minister zullen de EU-lidstaten nauwer met elkaar gaan samenwerken, verwacht hij. Premier Rutte denkt daar anders over. Hij verwacht veel gedoe onderling, wat volgens hem uiteindelijk leidt tot een minder effectieve Europese Unie. Minister Blok heeft voor het eerst het Nederlanderschap ingetrokken van vier uitgereisde jihadisten. Volgens Blok hadden de vier zich aangesloten bij een terroristische organisatie in het buitenland. De jihadgangers zijn ook tot ongewenst vreemdeling verklaard. Ze kunnen daardoor niet meer legaal naar Nederland of andere Schengenlanden. Het weer op de Wadden stormt het de komende uren nog met windkracht 9. Langs de westkust waait het nog stormachtig, kracht 8. Vanmiddag neemt de wind af, het is wisselvallig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Niet zoveel vertraging in de Randstad. Alleen rond Amsterdam wat files. Op de A7 Hoornzaandam bij Purmerend Noord 3 kilometer. En op de A de ring van Amsterdam tussen Kadoelen en de Koentunnel, een kwartier vertraging door een auto met pech.